met het nos In Hongarije komt na 16 jaar een einde aan de macht van premier Orbán. Bij de parlementsverkiezingen vond zijn grote concurrent... de Hongaarse oppositieleider Magyar met overmacht. Deze Hongaarse jongeren zijn blij. Ja, yeah, we are very happy. We are very happy. Uh, the, nightmare is over, basically. The nightmare of Orbán regime, yeah. That, that, 16 years, you know. That's 16 years, yeah. This Half basically of my life. De nachtmerrie van Orbán is na 16 jaar voorbij, zeggen ze. De opkomst bij de Hongaarse verkiezingen was de hoogste ooit. De Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz bij Iran... begint vanmiddag 4 uur Nederlandse tijd, zegt het Amerikaanse leger. Besluit volgde op de mislukte onderhandelingen tussen Iran en de VS van dit weekend... over een vervolg aan de wapenstilstand. Zo wil de VS de controle terugkrijgen, zegt verslaggever Marieke de Vries. Iran kan dan niet meer bepalen wie er doorheen gaat. Hè? Eerder gingen tankers van bevriende landen, zoals China, er nog wel doorheen. En Iran kon daar geld aan verdienen. Nou, dat noemt Trump eh, in een bericht afpersing. Volgens het leger wordt elk schip tegengehouden dat van of naar een Iraanse haven vaart. Trump heeft hard uitgehaald naar de paus. In een post op zijn sociale netwerk zei Trump dat paus Leo zwak is op het gebied van misdaad en heel slecht in buitenlandpolitiek. De president schrijft verder dat hij geen paus wil die het oké vindt dat Iran een atoombom heeft. En ook noemt hij paus Leo een hulpje van radicaal links die zijn zaakjes op orde moet brengen. De president is vermoedelijk geërgerd door de kritiek van de paus op het Amerikaanse optreden in het Midden-Oosten. Voor de vierde keer dit jaar gaan piloten van Lufthansa staken. Ze leggen twee dagen het werk neer. Naar schatting zullen honderden vluchten uitvallen. Vluchten naar het Midden-Oosten zullen wel gewoon doorgaan vanwege de gespannen situatie daar. Het weer, veel bewolking. Vanochtend blijft het droog vanmiddag langs de oostgrens soms wat regen. Later is overal een bui mogelijk. Het wordt 12 graden in het noorden en mogelijk 15 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Die is ontstaan onder premier Orbán, die het 16 jaar voor het zeggen had. De VS zegt vanaf 4 uur vanmiddag de straat van Hormuz te blokkeren. Volgens het leger wordt elk schip tegengehouden dat van of naar een Iraanse haven vaart. Die schepen betalen tol aan Iran en Amerika wil dat verhinderen. In Den Haag zijn vannacht negen mensen geëvacueerd na een brand. Die was ontstaan in een kelderbox onder hun portiekflat. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.